Dik Hark met het NOS Journaal. Saif al-Islam is dus toch niet opgepakt. Hij verscheen vannacht bij het Rixos Hotel in Tripoli, waar buitenlandse journalisten verblijven. Saif al-Islam zei tegen hen dat zijn vader en de rest van de familie nog in Tripoli zijn en dat ze de opstandelingen in de val hebben gelokt. Gisteren zeiden de opstandelingen dat Saif al-Islam gevangen was genomen. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Saif en zijn vader berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. De tiplijn Meld Misdaad Anoniem wordt steeds succesvoller. In de eerste half van het jaar gaven bellers over moordzaken 118 keren bruikbaar tip door. 20% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Over inbraken kwamen 30% meer goede tips binnen. En over seksueel misbruik en gedwongen prostitutie ruim 50% meer. De meeste telefoontjes gaan over drugshandel. Ook over vuurwapens wordt veel gebeld. Vandaag krijgt Dominique Strauss-Kaan waarschijnlijk te horen dat de rechter de zaak tegen hem laat rusten. Gisteren vroeg het OM in New York om de aanklacht tegen de voormalige IMF-topman in te trekken. De Fransman wordt door een kamermeisje beschuldigd van verkrachting. Vanwege leugens en tegenstrijdige verklaringen van het kamermeisje heeft het OM niet genoeg bewijs tegen Strauss-Kaan. In een ziekenhuis in Los Angeles is liedjeschrijver Jerry Lieber overleden. Lieber vormde samen met componist Mike Stoller een duo en schreven onder meer de Elvis Presley hits Hound Dog en Jailhouse Rock. Ook de evergreen Is That All There Is van Peggy Lee en Stand By Me van Ben E. King is door hun gemaakt. Jerry Lieber is 78 jaar geworden. Vannacht werd ook bekend dat songwriter Nick Ashford is overleden. Samen met zijn vrouw Valerie Simpson schreef hij hits voor het legendarische Motown-label... zoals Ain't No Mountain High Enough door Diana Ross en I'm Every Woman, een hit van Chaka Khan. Het duo Ashford en Simpson had in de jaren 80 zelf een hit met Solid as a Rock. Nick Ashford was 70 jaar. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag en vanavond flinke buien. Kans op onweer. Temperaturen tussen de 25 en 29 graden. En veel vocht in de lucht wordt het drukkend warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.